Partijleider Wilders heeft vanochtend weer met informateur Rosentaal gepraat. En na afloop zei hij dat het CDA de stekker eruit trekt en dat hij daar zeer teleurgesteld over is. De PVV-leider had graag willen beginnen met onderhandelen, maar Verhagen ziet daar niets in. Verhagen wil pas onderhandelen als VVD en PVV op hoofdlijnen een akkoord hebben. Anders is het een zinloze exercitie, zei Verhagen. Israël versoepelt de blokkade van de Gaza-strook. Dit betekent dat meer goederen in het Palestijnse gebied binnen mogen. Mogelijk gaat het daarbij ook om bouwmaterialen. Die zijn nodig voor het herstel van de schade die werd aangericht tijdens het Israëlische offensief anderhalf jaar geleden. De afgelopen weken nam de internationale druk op Israël toe om de blokkade te versoepelen na het enteren van een hulpconvooi op zee. Daarbij vielen negen doden. Het Belgische postbedrijf De Post, La Post, gaat veranderen in Bipost. Vanaf september wordt de nieuwe naam geleidelijk ingevoerd. Er worden meer dan duizend nieuwe logo's bij postkantoren geplaatst. En ook ruim 6000 auto's, brievenbussen en uniformen gaan veranderen. De nieuwe Engelse naam is gekozen vanwege het vrijmaken van de postmarkt in de Europese Unie. Vanaf volgend jaar mogen postbedrijven in de hele EU pakjes en brieven bezorgen. In het nieuwbouwproject Blauwe Stad in Groningen komen veel minder huizen dan de bedoeling was. Van de geplande 1500 luxe woningen worden er 400 gebouwd. Dat hebben de provincie Groningen en de gemeente Oldambt besloten. De belangstelling voor nieuwe huizen is sterk gedaald door de economische problemen. Een deel van het bouwterrein wordt nu natuurgebied.